Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Nederland zijn er te weinig burgerhulpverleners, zegt de Hartstichting. Dat zijn vrijwilligers die mensen kunnen helpen die buiten het ziekenhuis een hartstilstand krijgen. 25% van de mensen heeft een geldig reanimatiecertificaat... terwijl maar 5% zich aanmeldt als vrijwilliger. Volgens de Hartstichting komt dat doordat mensen bang zijn om iets fout te doen. In totaal zijn er nog 25.000 mensen nodig om ervoor te zorgen dat er in elke buurt burgerhulpverleners zijn. Doorgaans zijn die mensen veel sneller met hun hulp dan de ambulance en dat kan levens redden. De Belgische minister van Buitenlandse Zaken heeft de Amerikaanse ambassadeur op het matje geroepen. De Amerikaan had zich online uitgesproken tegen de vervolging van drie Joodse besnijders. De Belgische justitie doet onderzoek naar illegale besnijdenissen in de Joodse gemeenschap in Antwerpen. De OM vermoedt dat mensen zonder medische kennis jongens besnijden, kort na de geboorte. Een scooterrijder is gisteravond omgekomen bij een botsing met een auto in het Brabantse Beek en Donk. Het gebeurde rond half tien. De aangereden vrouw werd naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed later. Haar identiteit is onbekend. De bestuurder van de auto is aangehouden. De vondst van een olifantenbot in het zuiden van Spanje wijst er mogelijk op dat Carthaagse generaal Hannibal met zijn olifanten over de Alpen is gegaan om de Romeinen aan te vallen, zeggen onderzoekers. Hannibal wordt gezien als een van de succesvolste krijgshelden uit de klassieke oudheid. Dan het weer, veel bijen, met kans op hagel en onweer. En tussendoor schijnt ook de zon bij een graad of 7. Morgen droog en vrij zonnig met minima rond het vriespunt.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 In België is de Amerikaanse ambassadeur op het matje geroepen... omdat hij online kritiek uitte op een vervolging van drie Joodse besnijders in Antwerpen. Het vermoeden bestaat dat dat illegaal gebeurde. Een scooterrijder is gisteravond omgekomen bij een botsing met een auto in Beek en Donk in Noord-Brabant.